Het NOS nieuws van 11 uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. In de Brabantse gemeente Gilze en Rijen komt mogelijk een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers. Het bestaande centrum in Ter Apel in Groningen is overbelast... omdat er steeds meer migranten naar Nederland komen. De IND en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zoeken daarom naar een tweede plek. In Gilze zit al een asielzoekerscentrum. Dat moet worden uitgebreid als er ook een aanmeldcentrum komt. Steeds meer mensen die iets kopen via internet worden opgelicht. Dan werd bijvoorbeeld iets besteld, maar niet geleverd. Tussen 2012 en 2014 steeg het aantal slachtoffers naar 90.000, zegt het CBS. Vooral hoger opgeleiden zijn het dupe, omdat ze vaker iets online bestellen en ook actiever zijn op internet. Hacken en identiteitsfraude namen juist af. Toevoegingen in huisnummers kunnen verschil uitmaken in de hoogte van de verzekeringspremie. Bij sommige verzekeraars is de premie op huisnummer 186a hoger dan op 186. Dat meldt de Consumentenbond, die wil weten waar de verschillen vandaan komen. Ook bij meer dan de helft van de inboedelverzekeringen is de premie per adres verschillend. De verzekeraars willen vanwege de onderlinge concurrentie niet zeggen waar de verschillen vandaan komen. Detacheerder Brunel trekt zich terug uit Nigeria vanwege de corruptie en onveiligheid in dat land... Topman van Barneveld zegt in het Financiële Dagblad dat het onmogelijk is geworden om in Nigeria zaken te doen zonder de regels te overtreden. De drie Nederlanders die vandaag in actie kwamen op de wereldkampioenschappen judo zijn uitgeschakeld. Dex Elmond en Sam van het Westende kwamen in de klasse tot 73 kilogram niet verder dan de derde ronde. Elmond werd twee jaar geleden nog derde op het WK. Bij de vrouwen tot 57 kilo werd Sanne Verhagen in de tweede ronde uitgeschakeld... Zij won vorig jaar in Chelyabinsk bij haar WK-debuut nog brons. Het weer, bewolking, maar vooral in het zuiden en oosten ook zon. Het wordt warm, 23 tot 27 graden. Later vanmiddag stevige regen- en onweersbuien... met kans op hagel en zware windstoten. Morgen regen en een graad of 17. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam staat tussen Gorkum en Papendrecht 6 kilometer file na een ongeluk.